4 uur. Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De stroomproductie van de drie kolencentrales in Nederland gaat nog dit jaar fors omlaag om de CO2-uitstoot te verminderen. Sluiting van een van die centrales behoort ook tot de mogelijkheden. De elektriciteitsproductie wordt overgenomen door gascentrales die minder uitstoten. Dit is een van de belangrijkste maatregelen waarmee het kabinet wil voldoen aan het Urgenda-vonnis. Er komt ook een subsidie voor ledlampen in de glastuinbouw. Een premie voor consumenten die hun oude koelkast of vriezer willen inleveren. En er wordt meer geïnvesteerd in het recyclen van plastic. Meer dan 6,6 miljoen Amerikanen hebben vorige week een werkloosheidsuitkering gevraagd. Dat is twee keer zoveel als een week geleden, toen er al 3,3 miljoen werklozen bijkwamen. Bij de cijfers worden freelancers en mensen met contracten die niet meer worden ingezet niet meegerekend. De VS is zwaar getroffen door de coronacrisis. Veel mensen zijn op straat komen te staan, onder meer door sluiting van restaurants. Het aantal geregistreerde ziekenhuisopnames van coronapatiënten in Nederland is gestegen met 625, meldt het RIVM. Bijna 5800 mensen liggen nu in het ziekenhuis of hebben erin gelegen. Het aantal sterfgevallen is gestegen met 166, 32 meer dan gisteren. In totaal zijn er officieel 1339 coronapatiënten overleden. Het werkelijke aantal ligt hoger, omdat alleen geteste patiënten worden meegerekend als ze overlijden aan de gevolgen van een besmetting. De Franse minister van Economische Zaken Le Maire is blij dat Nederland een miljard euro wil stoppen in een Europees fonds om de coronacrisis te boven te komen. Le Maire ziet het als een eerste stap. Benadrukt dat er meer moet gebeuren. Zo wil Frankrijk een speciaal fonds instellen voor de komende vijf tot tien jaar voor leningen aan EU-landen die het nodig hebben. Het weer, toenemende bewolking en vanavond plaatselijk wat lichte regen. Vannacht droge en opklaringen met minima tussen 0 en 5 graden. Morgen afwisselend zon en wolken met smiddags mogelijk een bui. Het wordt 8 tot 11 graden. In het weekend geleidelijk droog en zonnig. Zondag kan het 20 graden worden.